uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij de Oscars heeft de film Anora de meeste prijzen in de wacht gesleept. De film kreeg de prijs voor beste film van het jaar. Daarnaast won regisseur Sean Baker drie prijzen voor beste regie, beste originele script en beste montage. En hoofdrolspeelster Mikey Madison won de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol. De prijs voor de beste mannelijke hoofdrol werd gewonnen door Adrian Brody in de film, voor de film The Brutalist. Het is zijn tweede Oscar na The Pianist uit 2003. Er was ook Nederlands succes bij de Oscars. De film Ik ben geen robot kreeg de Oscar voor beste korte film. De film van Victoria Warmerdam gaat over een vrouw, gespeeld door Ellen Parren... die begint te twijfelen aan haar identiteit... wanneer ze niet door een CAPTCHA-test op haar computer komt. Het is de eerste prijs voor een Nederlander ooit in deze categorie. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk stellen voor dat er in Oekraïne een beperkte wapenstilstand van een maand komt. Dat schrijft de Franse krant Le Figaro op basis van een interview met de Franse president Macron. Het zou gaan om een bestand voor de lucht, zee en energieinfrastructuur. De gevechten op land zouden wel doorgaan. Britse premier Starmer en Macron willen met verschillende NAVO-landen Oekraïne beschermen als er een bestand komt. Maar volgens Macron zullen Europese militairen pas bij een tweede fase op Oekraïns grondgebied actief worden. En de Oekraïense president Zelensky heeft na middernacht nog een videoboodschap vrijgegeven... waarin hij benadrukt dat Oekraïne vrede wil... maar dat die alleen kan worden bewerkstelligd met een veiligheidsgarantie voor zijn land. Hij zei ook dat Oekraïne elke dag dankbaar is voor de Amerikaanse steun. En hij onderstreepte dat die steun onmisbaar is. Het weer. Op de meeste plaatsen vriest het een paar graden. In het westen en noorden is er kans op dichte mist.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 No, no, no, no. We're too young to die. Too young to die. So people. All around the world, yeah. All around the world. I've seen brother's fry. I've seen your brother fry. What's the motive? So politicians, at this time, I think you better keep your distance.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 Gotta know what situation 106.9 ZFN will never get it, I will never get it We will never give, but we gotta pace of my heart. The only things I feel while walking down this empty road. The sound of the birds flying above me.